met het NOS-journaal. In Zweden is een mogelijk geval van ebola opgedoken. Een man is in het ziekenhuis in de hoofdstad Stockholm in quarantaine geplaatst. Volgens Zweedse media is het niet zeker of hij daadwerkelijk met het dodelijke virus is besmet. Artsen zeggen dat de kans erg klein is, maar hij heeft koorts en buikpijn, symptomen van de ziekte. De man keerde onlangs terug uit West-Afrika, waar ebola al 1500 mensenlevens heeft geëist. Bij de explosie in Parijs, waar gisteren een gebouw van vier verdiepingen instortte, staat het dodental op zes, dat melden Franse media. Onder de doden waren een moeder en haar twee kinderen van 14 en 18 jaar, een kind van 10 jaar, een 45-jarige vrouw en een andere volwassene. Bij de explosie raakten 11 mensen gewond, van wie er vijf in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Twee mensen zijn nog vermist. De oorzaak van de ontploffing was mogelijk een gaslek. De gedorende zeespin heeft zich officieel in Nederland gevestigd. Duikers vonden in augustus het dier meerdere keren levend op de bodem van de Oosterschelde. Volgens de site natuurbericht.nl spoelden er al eens vaker dode zeespinnen aan... maar daarmee is nog niet gezegd dat het dier hier ook daadwerkelijk leeft. De gedorende zeespin wordt gezien van de Noorse kust tot aan de Middellandse Zee. Ze zijn maar anderhalve centimeter groot. De meeste ouders met kleine kinderen zijn de afgelopen jaren niet minder gaan werken, ook al gaan veel minder kinderen naar de opvang. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek. 80% van de moeders met kleine kinderen is blijven werken en dat geldt voor nog meer vaders. Door familie in te schakelen of werktijden aan te passen aan schooltijden... bezuinigen werkende ouders op de kinderopvang. De meeste ouders zeggen dat te doen vanwege de kosten... die door bezuinigingen door de Rijksoverheid oplopen. Het weer. Het blijft droog en in het binnenland kan een mistbank ontstaan. De temperatuur komt uit tussen de 11 en 14 graden.